vamos ler a palavra do Senhor. We gaan het woord lezen. Salmos capítulo 11. Psalm 11, versículo 3. Vers 3. Salmo capítulo 11, versículo 13. Psalm hoofdstuk, oh, Psalm hoofdstuk 11, vers El Señor está en su santo templo. De Heer in zijn heilige paleis. El trono del Señor está en los cielos. De Heer op zijn troon in de hemel. Sus ojos contempla, sus párpados examina los hijos de los hombres. Met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde. El Señor prueba al justo y al impío. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Y su alma aborrece al que ama la violencia. En wie het geweld liefhebben had hij sobre os impíos hará chover carvões encendidos. Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Fuego, azufre, vento abrasador. Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Pois el Señor es justo. Want de Heer Rechtvaardig is de Heer. Él ama la justicia. Hij heeft rechtvaardigheid lief. Los rectos contemplarán su rostro. En de oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. Al Señor sea dada la gloria, el poder y el dominio en esta aan de Heer alle eer en glorie vanmiddag. Adoramos su nombre. Wij danken zijn naam. Porque él es Dios. Want hij is God. Muchísimas gracias. Dank u wel. Si los fundamentos son destruidos, als de fundamenten wegzinken, que pode ser el justo? Zegt het woord hier, wat kan de rechtvaardige dan doen? Es una pregunta para nosotros en este día. Het is een vraag voor ons En vandaag. los días en que vivimos, In de dagen waarin wij leven, donde no, donde no entendemos muchas cosas, waar we vaak heel veel dingen niet begrijpen. donde miramos de un lado para otro We kijken soms van de ene naar de andere kant. y vemos uma quantidade de coisas que estão passando. E pensamos onde estamos ubicados. e we er mesma pergunta es hecha hoy en nuestras vidas, en nuestros días. Dezelfde vraag wordt vandaag ook aan ons leven gesteld. Si los fundamentos son destruidos, als de fundamenten wegzinken, ¿qué puede hacer los justos? Wat kan de rechtvaardige dan doen? ¿Cuál acción del justo? Wat is dan de handeling van de rechtvaardige? En momento que no hay más fundamentos. Op het moment dat er geen fundamenten meer zijn. Un pensador cientista muy famoso en el mundo se llamaba Albert Einstein. Er was een hele grote denker in de wereld, ja, zijn naam was Albert Einstein. Y él dijo, el mundo es un lugar peligroso para vivir. En hij zei, de wereld is een gevaarlijke plek om te wonen. No por los que hacen el mal, maar niet door degenen die het kwaad doen. Sino por aquellos que ve el mal acontecer y no hacen nada. Maar door degenen eigenlijk die het kwaad zien gebeuren en doen niks. Eso dijo Albert Einstein. En dit, dit zei hij. De verdad es que el mundo em que vivimos de wereld waarin wij leven está cada vez mais é, eh, complicado. Steeds weer compliceerd, moeilijker. Os dias em que vivemos são dias difíceis. De dagen waarin wij leven zijn moeilijke dagen. E nos perguntamos a nós mesmos, que passou com o mundo? En we vragen ons af, wat is er nou met Se observamos Als we kijken, el plan de Dios para este mundo, als we naar Gods plan kijken voor deze wereld, Dios creó el mundo, schiep God de wereld, y Después Dios puso leyes en el mundo. En daarna heeft God wetten ge gezet in de wereld. Es imposible hablar de Dios y no hablar de leyes. Het is moeilijk om over God te praten en niet over wetten te praten. Porque las leyes, la, la, las, las, las normas de la vida siempre están ahí cerquita en Dios. Want de wetten en de normen van het leven zijn altijd daar, dicht bij God. Y Dios puso leyes en el mundo. En God heeft wetten dus gezet in de wereld. Porque Dios quería un mundo ordenado. Want God wou een geordend wereld. Lo primero que él puso en el jardín del Edén cuando crió el hombre y la mujer. En eerste wat hij dus plaatste daar bij de hof van Eden toen hij de man en de vrouw schiep fue mostrar a eles. Wat hij, what hij did is dus hun laten zien. Que había algo malo y algo bueno. Dat er iets goeds was en iets kwaads was, iets slechts. E Deus les aconsejou. Deus não les obrigou, senão que les dio consejo. En God heeft hun niet gedwongen, maar God gaf hun een raad. Que hicieran lo bueno. Dat zij het goede zouden doen. Porque el mal es mal. Want het kwaad, het kwaad, het kwaad is kwaad, is slecht. Pero es, el bueno es bueno. Maar het goede is goed. hay el malo y hay el bueno. Er is het goede en er is het kwade. Hay mucha gente que hasta cree que no existe Dios. Er zijn zelfs mensen die niet geloven dat er een God bestaat. outros creem também que não existe Satanás. En anderen denken ook weer dat er een, geen duivel bestaat. Pero sí creer que hay el bueno y el malo. Maar ze geloven wel dat er een goede is en een, een, een kwaad. Porque el mundo en que ellos viven, en que vivimos, Want het, het wereld waarin ze leven, todos los días tenemos, nos confrontamos con el malo y el bueno. want elke dag in deze wereld worden we geconfronteerd met het kwade en het goede. Entonces, Dios crea el mundo En dus schept God de wereld. Y pone reglas en el mundo. En hij zet regels in de wereld. Dios puso en el mundo los diez mandamientos. En God zette dan bijvoorbeeld zijn volk de tien geboden. Un código de leyes para que cada persona pudiera cumplir. Een wettencode die eigenlijk dat iedereen kon volbrengen. Para que no fuera por otro lado. Zodat ze niet de, de verkeerde kant zouden gaan. Para que el mundo pudiera mantener un equilibrio. Zodat er een balans zou zijn in de wereld. La humanidad siempre ha visto de um lado para outro a humanidade ha necessitado de, de ejemplos en la vida. De mensheid heeft altijd voorbeelden nodig gehad in hun leven. Todos nós outros necessitamos de ejemplos. Want we hebben allemaal als mensen voorbeelden nodig. e lo que somos hoy es muitas vezes fruto del ejemplo que tuvimos en el pasado. En wat we vandaag zijn is vaak vruchten van dingen die wij, van voorbeelden die we hebben gehad in ons verleden. Cuando el niño se levanta en, el, en su hogar, Wanneer él tiene op, que tener el ejemplo de su mamá y de su papá. Wanneer het kind opgroeit in zijn thuis, krijgt hij dan een voorbeeld van zijn vader, van zijn moeder. Y ese niño se desa será desarrollado. En dan wordt het kind ontwikkeld. Y estará entonces uh, será fruto de lo que él aprendió en su hogar. En dan zou, het, con sus padres. zou het kind een vrucht zijn van de dingen die hij heeft geleerd thuis met zijn ouders. Entonces, para se viver bien, dus om goed te leven, para se tener paz, om, para se tener om alegría, te hebben, para se tener una vida equilibrada, om een, ge om gebalanceerd leven te hebben, es muy importante, is het heel belangrijk que entendamos dat we begrijpen que necesitamos de buenos valores dat we goede waarden en normen nodig hebben para seguir om voorwaarts te gaan. No podremos despreciar los valores. We kunnen de, de waarden niet verwaarlozen. Y aquí el salmista nos escribe en hier schrijft dan de, de psalmist e pergunta se los valores fundamentales de la vida en hij vraagt zich dan af als die waarden van de, de belangrijke fundamentele waarden van het leven se los fundamentos se mueven als die kapot gaan of vernietigd worden que hará el justo wat doet dan de rechtvaardige qual será nuestra posição wat is dan onze positie quando miramos de um lado para outro e não vemos mais exemplos als we naar, van de een naar de andere kant kijken en we zien geen voorbeelden meer. In todo este conflito de valores, de, de, de identificação, en in al, era deze conflicten van, van waarden, wat doet de rechtvaardige dan? Qual será a posição del justo? Wat zou de positie zijn van de rechtvaardige? Hay una corrida de ataques constantemente Er contra os valores. Er is een constante strijd tegen de waarden. contra os bons princípios. En tegen de goede principes. que cada vez vemos que a moralidade está indo cada vez mais abaixo. Er is een strijd en we merken dat er bijvoorbeeld de moraliteit steeds meer daalt bij de mensen. La família, De família, Los valores familiares. De, de waarden binnen het gezin, binnen het huis, binnen familie. Vemos cada dia barrando e barrando e barrando. We merken dat het constant alleen maar daalt. Y entonces preguntamos. En we vragen ons dan af. Como va ser el mundo? Hoe zal de wereld dan de A 30 años? Over 30 jaar. Como será la humanidade? Hoe em los próximos 30 anos que vendrá, in de volgende 30 jaar die zullen komen, Como será com nossos netos? Hoe zal het dan zijn met onze kleinkinderen? Quizás você pense, bueno, eu vou mais maximal 30 anos ou bueno. Misschien denk je, misschien leef ik nog maar 30 jaar of Pero, mas seus filhos nossos filhos mas je kinderen en, en je kleinkinderen, nuestros nietos, en, en, en die, die kleinkinderen, ¿qué mundo? Wat zou dan met de wereld gebeuren? Com esse sistema de valores que se está implementando em la sociedade. Met deze waarden die in de maatschappij die de maatschappij beïnvloedt. Quando miramos de um lado para outro, als we van de ene naar de andere kant kijken, e vemos que os fundamentos estão tambaleados. En we merken dat de fundamenten aan het, aan het schudden zijn. Se está moviendo. En ze zijn dus aan het schudden. Entonces la pregunta es, ¿qué hará el justo? Dan is dan de vraag, wat zal de rechtvaardige dan doen? Un pastor me pregunta, pastor, ¿qué hago con la juventud? Een voorganger vroeg hem afgelopen, eh, afgelopen tijd van, wat moet ik doen met de jongeren? Antes era más fácil para guiar la juventud en la iglesia. Vroeger was het makkelijker om met de jeugd te praten binnen de kerk. Pero ahora es tan difícil. En het is nu zo moeilijk geworden. Es tan difícil. Zo moeilijk. Entonces la pregunta es, en de vraag is dan, ¿qué hará el justo? Wat doet de rechtvaardige? En esos momentos, in die momenten, donde los valores wanneer de son cambiados, wanneer de waarden veranderd worden, donde el mundo se encuentra viviendo la crisis moral más crítica de toda la historia. Wanneer we in de wereld leeft in een morele, de grootste crisis, morele crisis van de hele geschiedenis. Qual será la posición del justo? Hoe zal het dan zijn met de rechtvaardige? Hoe zal die reageren? Mi nieta de de llega y dice a su mamá Mamã. Zijn kleindochter, de kleine kleindochter. Eu aprendi na escola que a família pode ser duas mulheres ou dois homens. De, die kleindochter kwam naar de, de, naar de moeder en zei: Mama, ik heb geleerd dat een familie twee vrouwen en twee mannen kunnen zijn. Pequenita. Heel klein. Que era el justo. En wat doet de rechtvaardige? Como vai ser para guiar sua família? Hoe kan hij een familie leiden? Sus hijos. De kinderen. Sua vida. Zijn leven. Em uma sociedade tan decaída. In een maatschappij die zo gedegradeerd is. Donde ya no hay moral. Waar geen morele waarden zijn. Lo que antes era incorrecto hoy es correcto y lo que era correcto viró incorrecto. Wat vroeger niet mocht, vandaag mag het en wat vroeger mocht, vandaag mag het niet. Y la palabra de Dios nos dice, hay de aquellos que dicen amargo dulce al dulce amargo. En het woord van God zegt, wee degene die het bitter zoet noemt en het zoet bitter. Hay de aquellos que dicen al bueno malo y al malo bueno. En God zegt, wij degene die het tegen het goede zegt dat het slecht is en tegen het slechte zegt dat het goed is. Pero delante de eso, maar voordat zo, lo que viene puede ser una, pre, una, una pregunta. Bueno, es malo en su concepto, pero para mí es bueno. Maar misschien kan iemand zeggen, ja, maar weet je, in jouw concept is het verkeerd, maar in mijn concept is het goed. En dus als het slecht is voor de ene en goed voor de andere, dan is het toch goed. No hay problema dan is het toch geen probleem. Lo que es malo para mí no es malo para usted, lo que es bueno para usted no es bueno para mí. Wat slecht is voor mij is niet, is niet slecht voor jou, wat goed is voor jou is niet slecht voor mij. Entonces, ¿qué hará el justo? En wat doet dan de rechtvaardige? La Biblia Sagrada de Bijbel nos habla de un concepto leert ons van een concept estipulado por Dios die God heeft vastgesteld para el buen desarrollo de esta sociedad de esta humanidad. voor de goede ontwikkeling van de maatschappij. Y entonces, nosotros podemos tener diferentes conceptos de bueno y errado malo. En we kunnen dus verschillende concepten hebben van wat goed is en wat kwaad is dus of slecht is. Pero lo que pasa es que tenemos que ver si estamos en acuerdo con el concepto de Dios, el creador, para todo eso. Maar we moeten kijken of we in het juiste concept zitten die van God, die de concept van God is, die de schepper is van alles. No es lo que yo vea bueno o malo. Het is niet wat ik als slecht of, of goed zie. Sino lo que el creador determinó que es bueno y lo que es malo. Maar wat de schepper heeft vastbesloten wat goed is en wat slecht is. Entonces el salmista pregunta qué hará el justo. En de, de psalmist zegt dan wat zal de rechtvaardige dan doen? Delante de tanta amenaza que hay en este mundo. Bij zoveel bedreigingen die er in deze wereld is. Halleluja. Vivemos en tiempos. We leven in tijden. En que los días en que vivimos son tan difíciles. Waar de dagen waarin wij leven zo moeilijk zijn. Que yo creo particularmente que Sodoma y Gomorra perdió lejos. Dat ik geloof dat het Bijbelverhaal van Sodom en Gomorra al heel lang het heeft verloren met, vergeleken met wat er vandaag de dag in deze wereld gebeurt. Pero, maar en esos momentos de crisis. In zulke momenten van crisis. De crisis moral. Van morele crisis. En que no se sabe más lo que es bueno y lo que es mal. Waar we niet eens meer weten wat goed is of wat kwaad is. Ahora la pregunta dirige al justo. Dan is dan de vraag aan de rechtvaardige. ¿Qué hará el justo? Wat zou de rechtvaardige doen? El justo busca su respuesta de en Dios. De rechtvaardige zoekt zijn antwoord bij God. El justo busca su respuesta en las sagradas escrituras. De rechtvaardige zoekt zijn antwoord in de geschriften. Y lo que Dios me dice a mí que es malo es malo, lo que Dios me dice que es bueno es bueno. En wat God tegen mij zegt dat slecht is is slecht en wat God zegt dat goed is is goed. Entonces La generación en que vivimos es una generación llena de conocimientos. En dus de, de, de generatie waarin we leven is een generatie vol kennis. Nunca tuvimos una generación más sabia en la tierra we que en nuestros días. We hebben nooit zo'n wijze generatie gehad of intelligente generatie gehad dan deze dagen waarin we leven. Tenemos conocimiento de todo. We hebben kennis over allerlei dingen. E más. Ensel's o conhecimento de Deus mais que todas as nações que viveram nesse planeta. We kennis over God meer elke natie in deze wereld heeft geleefd. Porque agora nós temos conhecimento del período profético, del período patriarcal, del período da lei e agora da última revelação que é nosso Senhor Jesus Cristo. we kennis van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament dat Jezus is gekomen. Somos la generación más sabia que ha vivido en este planeta. Wij zijn de meest wijze generatie die heeft geleefd in deze wereld. Sabemos muchas cosas. We weten heel veel dingen. Entonces para nosotros es mucho más eh, eh, es es mucho más eh, requerido de nosotros. Dus voor ons wordt er meer geëist. Que, so, que sepamos escoger dat, zodat wij kunnen weten wat we moeten kiezen. ¿Qué haremos? Wat zullen we doen? En esos momentos de crisis. In momenten van crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Wat doen we dan? Ya que conocemos tanto. Uh, nu, dat we al toch zoveel kennen. Hablamos de los profetas. We spreken over de profeten. Hablamos de los patriarcas. We spreken over de aartsvaders. Vivimos en un tiempo que tenemos la revelación total de Dios sobre la humanidad. We leven in tijden dat we de volledige openbaring van God hebben voor de mensheid. Entonces tenemos más conocimiento. Dus nu hebben we meer kennis. Y a los que conocen más, en wie van wie meer weet of kent, Si cobra más de ellos. Wordt er meer van hun geëist. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Hoeveel geloven dit? A los que saben más, wie meer weet, hay que contribuir con más. Moet meer bijdragen. Y esta es la generación que más conoce. En dit is dan de generatie het meest weet en kent. el mundo en que vivimos. In de wereld waarin we leven. Las huellas de esta generación que teniendo todo el conocimiento. En, en wat het gebeurt is dat de sporen van deze generatie die al deze kennis heeft. Y no haga como debe de ser. En ze doen dan niet hoe, wat ze moeten doen. se quedará para a geração venidera. En dan blijft de sporen achter voor de volgende generatie. Entonces, hoy yo tengo una pregunta a usted. En vandaag heb ik een vraag. Que tenemos que hacer para la generación venidera? Wat moeten we dan doen voor de volgende generatie? Usted está preocupado com isso, mis hermanos? Ben je daarover bezorgd, mensen, lieve mensen? Qual é sua cooperação com a geração que vai vir? Wat is jouw bijdrage aan de volgende generatie? E nós outros devemos de estar preocupados com isso. En we moeten hierover bezorgd zijn. Porque podemos pensar, ai não, eu vivo aqui. Want we kunnen misschien denken, weet je wat, ik leef hier. E quando me muera já. En wanneer ik sterf, ja, dan is het over. Que me importa? Wat maakt het mij uit? Que outros vengan. Dat anderen zullen komen. Que sigan su vida como dat, sea. Dat zij hun leven leiden hoe, hoe ze willen. Pero Dios maar God puso en cada ser humano heeft in elk, elk persoon algo que se llama responsabilidad. Heeft God iets gezet wat, genoem, wat we noemen verantwoordelijkheid. Y todos nosotros somos responsables. En in ieder van ons we zijn somos responsables começando de nossos filhos, Hacia nuestra contribución. Para a geração que entrante. Tot bijdrage voor de komende que venga generatie. Después de nosotros. De generatie na ons zal komen. E a geração que vem depois de nós. En a geração na ons zal komen. Tendrá que encontrar princípios e valores. Moet principes en waarden vinden. Que você. ha luchado. Die jij ervoor hebt gevochten. Que usted ha dejado ejemplo atrás. Die jij als voorbeeld heeft achter, hebt achtergelaten. Porque usted es la generación escogida de Dios en esos últimos tiempos. Want jij bent de uitverkoren generatie van God voor deze tijden. Somos nosotros la generación escogida para dejar valores implementados nesse planeta. Wij zijn de generatie die God heeft gekozen om waarden achter te laten hier in deze wereld. La esperanza del mundo. De hoop van de wereld. No está en el poder militar. Is niet bij de leger. No está en los gobernantes de este mundo. Is niet bij de regeerders van deze wereld. La esperanza de este mundo. De hoop voor deze wereld. Está. Is. Está. Is en la iglesia. In the kerk. La iglesia tiene la palabra. The kerk heeft the last word. La iglesia recibió la palabra para proclamar. The kerk heeft het woord ontvangen om uit te spreken. Jesús dijo. Jezus zei. Mateo capítulo 5 versículo 13. In Matthäus hoofdstuk 5 vers 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Jullie zijn de zout der aarde. Vosotros sois la sal de la tierra. Jullie zijn de zout der aarde. Y, y, pero si la sal se ha vuelto insípida, maar als de zout de smaak verliest, Con que era salada outra vez? Met wat, wat, wat wordt hij dan gezout? Ya não serve mais para nada. Dan dient hij voor niets meer. Sino para echar fuera y por pelos hombres. Alleen maar om weggegooid te worden en vertrapt te worden. Lo peor que puede existir. Het ergste wat er kan bestaan es una sal sin sal. is een zout zonder zout. Que usted pone la comida. Want je zet het in het eten, op cree, het eten. Cree que va dar sabor. En je denkt dat het smaak gaat geven. Pero perdió todo el sabor. Maar heeft alle smaak kwijtgeraakt. Una sal sin sal es un problema. Een zout zonder zout is een probleem. No podremos ser sal sin sal. Je kan niet zout zijn zonder zout. Tenemos que ser sal com sabor. Wij moeten zout La mundo está em você, na igreja. iglesia. de hoop voor deze is in oh, jou. Discúlpeme, is sabe por quê? qué? gemeente. Porque eles não conhecem outra coisa. Weet je waarom? Want ze kennen iets anders. Eles conocen o que eles conhecem. Zij kennen alleen maar wat ze kennen. Pero el que conoce a Deus. Maar wie God kent. El que conoce los fundamentos de Dios. Wie de fundamenten van God kent. Sabe que tiene responsabilidade para com este mundo. Weet dat, weet dat je verantwoordelijkheid voor para deze wereld. La diferencia om het verschil uit te maken. En el mundo en que vivimos. In de wereld waarin wij leven. Entonces seamos sal en la tierra. Dus laten wij de zout zijn van de aarde. Seamos sal donde estemos. Laten we zout zijn waar we zijn. La palabra de Dios nos dice. Het woord van God zegt. Romanos capítulo 12 versículo 1. In Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Não os conformeis a este mundo. Romeinen 12 vers 1. Wees niet hervormd volgens deze wereld. Mas transformaos pela renovação de vuestro entendimento. Al, Vers 2, vers 2. Versículo 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Halleluja. Amen. Nos conformemos. Dus wees niet hetzelfde, gelijkvormig aan deze wereld. Podremos estar parados y no hacer nada. We kunnen staan, we kunnen staan en niets doen. Podemos cruzar os braços. We kunnen onze armen kruisen. E dizer não tenho nada a ver com isso. En zeggen ik heb niks hiermee te maken. Bueno. Yeah. Pero não é assim. Maar het is niet zo. Devemos hacer lo que tenemos que hacer. Wij moeten doen wat we moeten doen. Y lo mejor que podemos hacer. En het beste wat wij kunnen doen. Es ser sal. Is zout zijn. Halleluja. Es hacer la diferencia. Is het verschil uit te maken. Entonces, hacemos dus wanneer wij het verschil zijn in de wereld, podremos a kunnen we bij anderen komen. Podremos impactar vidas. kunnen we andere levens beïnvloeden. Muchos me dicen, Velen zeggen tegen mij dat het moeilijk is voor de jongeren. hoy en día hay tanta que los más que hacer que Want er zijn zoveel afleidingen dat de, jongeren weten niet eens meer wat ze moeten kiezen a los placeres de este mundo. En, en, en de, de jongeren zijn dan de slachtoffers van al de, al de genot die er is in, deze wereld. Y la Biblia me dice que no, maar la Biblia me dice que los jóvenes son fuertes. En de, maar, maar mijn Bijbel zegt van nee, mijn Bijbel zegt, pueden. mijn Bijbel zegt dat de, de jongeren sterk zijn en dat ze het aankunnen. Los jóvenes pueden impactar también. De jongeren kunnen ook beïnvloeden. Todos pueden hacer su diferencia. Iedereen kan het verschil uitmaken. In un ambiente tan delicado en que estamos viviendo. En zo'n gevoelige omgeving waarin wij vandaag de dag leven. Que cuando no estemos más aquí, dat wanneer we er niet meer zijn, si quedará nuestra historia. Dat ons verhaal, ons geschiedenis achter zal blijven. Como alguien que no bajó la cabeza. Als iemand die zijn hoofd niet heeft neergehaald. Sino que dio testimonio. Maar die de getuigenis heeft gegeven van geloof die, die, die, die, die retidumbre van, van, van zekerheid delante de este mundo. voor deze wereld. A Dios sea la gloria. Aan God alle eer. Entonces, ¿qué hacemos? Dus wat doen we dan? Preparémonos. Laten we ons voorbereiden. Laten we ons versterken. De Dios laten we fuerza. de Heer zoeken. Laten we de kracht van de Heer zoeken. Y hagamos lo que nos toca en laten we, doen, laten we doen wat, wat, wat we moeten doen. No seremos desculpados, desculpables delante de Dios. Laten we ons niet verontschuldigen voor God. Si no damos la atención necesaria. Maar laat al mundo que necesita als we, als de nosotros. Niet, als, dus laten we geen eens met excuus komen voor God. Wij kunnen de juiste aandacht geven aan de wereld. La Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra. De Bijbel spreekt ons een verhaal over Sodom en Gomorra. Y dice la Biblia que cuando Los valores caíram aí de una manera tan drástica. Het was een stad en de Bijbel zegt dat toen daar de morele waarden naar beneden gingen. Llegó la medida de Dios. Kwam dan Gods, Gods leiding. Y Dios quiso Gods, destruir Gods, la ciudad. Ja, Gods maat is, was dan gekomen en God wou dan de, sta, de stad vernietigen. Y Dios envió entonces sus ángeles allá para sacar a Lot. En God stuurde dan zijn engelen om Lot weg te halen. Pero Lot estava tão tão acostumado em la cidade em que vivia. Mas Lot was zo gewend in de stad waarin hij leefde. Todo se tornou muito natural para Lot. Alles werd natuurlijk voor Lot. Se você vive muito tempo com uma situação, als je heel lang in één situatie leeft, essa situação pode tornar-se muito comum dan kan deze, vida, aunque antes ignorava. dan kan deze situatie heel gewoonlijk worden in jouw leven. Ook al vroeg was je het vroeger assim, tegen. De mens, is, assim. de mens is zo. Hoeveel van jullie wisten dat? dat Entonces Lot estaba muy acostumbrado en la dus situación. Lot, Lot was heel gewend, was gewend geraakt aan de situatie. De repente el ángel de Dios vino y, y, y, y decía, Lot, salga, tiene que irse urgente de aquí. En dan kwam de engel van God en, en zei tegen Lot, Lot, je moet hieruit vertrekken, snel. Ya no más. Niet meer. Había uma falta de estabilidade entre justiça e maldade em eh, Sodoma e Gomorra. Er was een gebrek aan stabiliteit tussen het goede en, en, en het kwade. E porque la estabilidad no estava correcta como deveria de ser. En omdat het niet zo was zoals het moest. Deus dijo, hay solamente cinco justos. En God zei, er zijn maar vijf rechtvaardigen hier. Não pode aguentar. Het kan niet, het kan niet voor, voorhouden. Não pode aguentar com, com, com, la a destruição. Het, het, het kan niet zo blijven, het moet vernietigd worden. Cinco. Er zijn maar vijf rechtvaardigen. E esse é o motivo que aún um, este mundo não foi destruido porque en dit is ook de reden. Este mundo er is, dit is ook de reden waarom de wereld nog niet is verwoest, want er zijn nog. Er zijn nog heel veel miljoenen in deze wereld die nog geloven. E que disse não die volharden en die sistema. zeggen nee tegen het systeem. E que cree en die zeggen ik geloof. Dios y en su palavra. Ik geloof in God en in zijn Entonces, woord. Este grupo grande que hay. Dus deze grote groep. Es quem está manteniendo. Is wie deze wereld aan het, aan het vasthouden is. Está manteniendo la destrucción eh, para que no venga la destrucción. En zorg dan dat de verwoesting niet komt como Dios Amen. siempre busca a alguien para estar entre el juicio y la misericordia. Zoals God altijd iemand zoekt om te, staan tussen de barmhartigheid en tussen de veroordeling. Y ahora Dios puso a usted. En God heeft jou dus hier gezet. Entre el juicio que vendrá. Tussen de oordeel dat zou komen. Y la misericordia de Dios. En zijn barmhartigheid, zijn genade. Por lo tanto. Daarom. No se deve perder tempo. Mag je geen tijd verliezen. Hay que explicar. Wij moeten uitleggen. Hay que enseñar. Wij moeten onderwijzen. Y hay que predicar. En we moeten het spreken. El evangelio. Het evangelie. A todas las naciones. Aan alle naties. Y cuando ya sea listo. En wanneer het zo klaar Jesus is. Dijo, Entonces vendrá el fin. Dan zal het einde komen. Pero tenemos que hacer nuestra tarea. Maar we moeten onze taak Como uitvoeren. Iglesia de Cristo en la tierra. Als de kerk van Jezus op aarde. Não devemos acostumar-nos com o sistema. We moeten ons niet aan, eh, gewend raken aan het systeem. Aunque lo estaba acostumado. Ook al was Lot gewend, eh, was, ja, was gewend geraakt. Todo era cerca em Sodoma. Era um lugar verde. Het was een heel mooie groene plek. Era um lugar progressivo. Het was een progressieve plek. Se ganava plata já em Sodoma e Gomorra. In Sodom en, en Gomorra, die steden kon je, está aqui. kon je geld verdienen. Daar had je, la, daar had je handel. La fincas, todo está aqui. Mensen hadden hun, hun tenho en al die dingen. Entonces, tengo que hacer? En wat moet ik dan doen? Acostumar. Moet ik me wennen aan de no. situatie? Nee. Dios dijo, God zei, arranca de ahí este hombre. Vertrek daaruit. Que salga. Laat hem vertrekken. Porque vendrá destrucción. Want verwoesting komt. La destrucción vendrá también en los días que vendrá. En de verwoesting zal ook komen de dagen die zullen komen in, onze, in deze wereld. Y e hoy en día es muy fácil llegar a las personas y e decir, sabe que Dios te ama tanto. En het is vandaag de dag heel makkelijk om bij iemand te komen en te zeggen, hey, weet je dat God zoveel van jou houdt? Dios te ama. God houdt van jou. Dios te ama. God houdt van jou. Y es verdad. En, en het is waar. Dios amó al mundo de tal manera. God had de wereld zo lief. Dice la Biblia que Dios su hijo unigénito. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Para que todo quien él cree. Voor iedereen die in hem gelooft. No se pierda. Niet verloren e zou gaan. Que vida eterna. Maar eeuwige leven zou hebben. Dios ama al pecador. God houdt van de zondaren. Dios al Maar God houdt niet van de, van de zonde. Dios, un Dios santo. Een heilige God. No acepta el sistema de imoralidade que existe actualmente. Die accepteert niet de, het systeem van de, van de immoraliteit wat er bestaat in deze wereld. Y ni en todos los tiempos. En in alle, in alle tijden. Dios es siempre santo. God is altijd heilig geweest. tanto, Dios dus God es amor. Is liefde. Y quiere salvar a todos. En wil iedereen redden. Dios es misericordioso. God is barmhartig. Y sin Dios no hay salvación. En zonder God is er geen redding. Entonces, Es Dios quien tiene el control. Dus het is God die de heerschappij heeft. Ainda deste mundo, en los días en que estamos viviendo. Over deze wereld nog, in de dagen waarin we leven. Sigue la pregunta. En de vraag volgt dan. ¿Qué hará el justo? Wat, doet de, wat zou de rechtvaardige doen? Cuando los fundamentos wanneer de fundamenten wegzinken. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Wat moet onze houding zijn? Eu me acuerdo del profeta Habacuc. Ik herinner me de profeet Habakkuk. quando vendo a situação que estava Israel. In the Bible tonight kijk naar de situatie in in in die tijd. Ele en Habacuc capítulo 3 versículo 17 daar 19. Habakkuk 3 vers 17 tot met 19. Aquí tenemos eh, nenhuma condição Hier zien we delante de los obstáculos delante de, de las de la vida. Dat er geen enkele conditie is. Hay una sola condición. Adorar a Dios. Er is maar één. Y agradecer er is alleen maar één conditie, één voorwaarde in deze wereld en dat is God danken. Er is geen enkele voorwaarde die ons dit weg kan nemen. la, la higuera no eche brotes. Hij Al zou de vijgenboom niet bloeien. Ni haya fruto en la viña. Al zou de wijnstok niets voortbrengen. Aunque falte el producto del olivo. Al zou de oogst van de olijfboom tegenvallen. Al zou er geen koren op de akker zijn, staan. Aunque falte las ovejas del redil. Al zou er geen schaap meer in de kooien zijn. en, geen rund meer binnen de omheining. Con todo yo me en el Señor. Toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. El Dios God de Heer es mi fortaleza. is mijn kracht. Ele ha hecho mis pies Hij como maakt mijn los de voeten las snel als hinden. Y por las alturas. En hij laat mij over mijn bergen gaan. Esta es la posición del justo. Dit is de positie van de rechtvaardige. todo parece muy, muy abajo. Wanneer alles zo uh, gedegradeerd lijkt, zo laag. El justo debe de estar en las alturas. Blijft de rechtvaardige in de hoogte. Andando en las alturas. Hij blijft wandelen in de hoogte. Comunicado con las alturas. Samen verbonden in de hoogte. Porque de allá viene Want vandaar Stroomt de, vandaar stroomt de barmhartigheid voor de liefde. No hay, de redding. No hay solución en ningún sistema. Er is geen oplossing, geen enkel ander systeem. El mundo busca solución. De, de wereld zoekt oplossing. Olvidando-se de Dios e de sus valores. Vergetende, vergeet God en zijn waarden. Y creando cosas buenas para el ser humano. En, en, en, en, en die, die wil goede dingen scheppen voor de mensen. Pero está más que comprobado que no funciona. Maar het is meer dan bevestigd dat dit niet werkt. El bienestar del ser humano. De, de, de goede of de. Bienestar, de, el de welzijn, dat is het juiste woord. El bienestar van de, de vida. De welzijn van, van het leven. Es un paquete completo. Is een volledig pakket. Halleluja. Amen. El bienestar de la vida. De welzijn van het leven. Hay que estar en Dios. Het eh, moet in God zijn. Sin Dios. Zonder God es imposible is onmogelijk una vida abundante. om een overvloedig leven te leiden. Jesús dijo, Jezus de zei, Yo he venido ik ben gekomen para que tengas vida, zodat je leven kan hebben y la tenga con abundancia. en dat je leven kan hebben in overvloed. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Não há visto o que é passado na comunidade europeia? Hebben jullie gezien wat in de Europese Unie aan het eh, eh, is gebeurd? Uma sociedade que pouquíssimo se habla de Deus. is een maatschappij geworden die weinig over God praat. Pero tiene buenas leyes para el ser humano. Maar die wel goede wetten heeft voor de mensen. Para el bienestar humano. voor de welzijn van de mens. Dat is, dat is zo. Pero no funciona, ¿por qué? Maar het werkt niet, waarom? Porque falta Dios en la sociedad. Want ze missen God in de maatschappij. Cuando los valores se removen, el justo debe de estar parado. Wanneer de waarden wegzinken, de fundamenten wegzinken, moet de rechtvaardige blijven staan. La iglesia de Spijkenisse debe de decir. De kerk van Spijkenisse moet zeggen. New life in este lugar. Nieuw leven. Er moet nieuw leven komen in deze plaats. Wij heffen de vlag op. Y en we spreken het met hoge, met krachtige stem. es la solución that Jesus de oplossing is para todos los problemas. Voor alle problemen. Sigue siendo Jezus is nog steeds de oplossing. Voor alle eeuwigheid. A él sea la gloria en esta tarde. Aan hem alle eer vanmiddag. Aleluia. Aleluia. Yes, yes, yes, yes. Nós vamos levantar nesse momento porque já estamos terminando. Ik, ik wil dat jullie zo samen met mij gaan opstaan. Alabado sea Dios. El Dios que vive, el Dios que sana, el Dios que hace milagro está aqui neste esta de God que Die o de God die geneest, is hier vanmiddag. Eu quero que neste momento curve suas cabeças. Ik wil dat je op dit moment zo samen met mij je hoofd kan buigen. E pida-lhe ao Senhor. voorover gaan buigen. En je kan, tot de Heer, je kan de Heer vragen. Senhor. Heer. Si antes yo pensé diferente concernente al sistema. Als ik vroeger anders dacht hierover. Ahora yo sé. Nu weet ik. Que soy un justo. Dat ik een rechtvaardige ben. puedo cruzar En ik kan niet inactief blijven. Nada. Não puedo ignorar la situación. Ik kan de situatie niet ontkennen. Mas tengo que dar ejemplo. Maar ik moet mijn voorbeeld geven. Tengo que ser la sal. Ik moet zout zijn. Halleluja. Jezus. Alabado seja Deus. Geprezen zij de Heer. Aleluia. Habla Espírito Santo. Heilige Geest spreekt vanmiddag. Em nossas vidas. In ons leven. Habla Espírito Santo em cada coração. Spreek Heilige Geest in elk hart. Hoje eu quero orar por você. Vandaag wil ik voor jou bidden. Hoje eu quero pedir a Deus aqui junto com você. Ik wil hier zo samen met jou. Para que a partir de hoje Dat, ik wil je samen vragen vanaf vandaag. Seamos un testigo vivo. Ik wil je vragen dat we samen een levend getuigenis mogen zijn. Dios, van God. Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Van het evangelie van onze Heer Jezus. Seamos un testigo vivo. Laten we getuigen zijn, levend getuigenis. Para esta generación. Voor deze generatie. Amen que seamos preparados Maar dat we voorbereid mogen zijn para dejar una generación santa. om gener- een heilige ach- generatie achter te laten. No podremos fallar en eso. We kunnen hierin niet falen. Si nosotros fallemos ahora, Als wij nu falen, vamos dejar algo por ahí parecido con iglesia, pero que no es la iglesia. zullen we dan iets achterlaten wat lijkt op een kerk, maar geen kerk is. Oh, pero si esta iglesia se compromete con la visión de Dios. Maar als de gemeente zich, zich vastbindt aan de visie van God. Dejaremos. Zullen wij. La obra del Espíritu. Het werk, het werk van de geest levend achterlaten. Como pronto socorro para aquellos que necesitan de urgencia. Als een huis van hoop voor degenen die, die in nood zijn. Para aqueles que necessitam voor degenen de salvação, redding nodig hebben. De sanidade, van genezing, de herstel, eterna, eeuwige leven. De paz com abundância. En overvloedig vrede. Todo isso está no evangelho. Dit alles krijg je in de evangelie. El evangelho que está em ti. En de evangelie die in jou is. Em tu coração. In jouw hart. Em tu vida. In jouw leven. Deja que fluya en nombre de Jesús. Laat het vloeien in je binnenste. Halleluja.